Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De acute zorg in Limburg wil dat grote evenementen zoals carnavalsfeesten worden verkleind vanwege de oplopende coronacijfers, zegt de voorzitter van de acute zorgregio tegen Nieuwsuur. Komende week is de aftrap van het carnavalseizoen en in de regio Zuid-Limburg en Brabant kunnen grote evenementen rond de 11e van de 11e doorgaan. In Noord- en Midden-Limburg zijn die festiviteiten wel afgelast. In Kerkrade en Heerlen gaan de 11e van de 11e feesten niet door, hebben ze vanavond besloten. Ze geven daarmee op, eh, gehoor aan een oproep van de ziekenhuizen. Vrijwel alle slachtoffers van het drama vrijdag op het muziekfestival in Houston zijn geïdentificeerd. In het gedrang kwamen acht mensen om het leven. Het gaat om tieners en twintigers. De jongste was veertien. Het drama gebeurde bij een concert van rapper Travis Scott. Volgens Amerikaanse media pauzeerde hij het optreden vier keer... maar de show werd niet stilgelegd. Verschillende concertgangers zijn daar boos over. De rapper zelf zegt op sociale media dat hij niet wist... dat de situatie zo ernstig was. In verschillende steden in Sudan zijn honderden betogers de straat opgegaan... uit protest tegen de staatsgreep van twee weken geleden. Toen nam het leger de macht over. De politie zette traangas in tegen demonstranten. Tientallen mensen zouden zijn aangehouden. Max Verstappen is met nog vier races te gaan een stap dichter bij de wereldtitel in de Formule 1. Hij kwam bij de Grand Prix van Mexico als eerste over de finish... Er staat nu 19 punten voor op Lewis Hamilton. Die eindigde in Mexico als tweede. Het weer, de wind neemt af. Vannacht ligt de minimumtemperatuur rond de 7 graden. Overdag geregeld zon. In het noorden kan nog een bui vallen.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 In the twist of separation, you excelled it. think about the old days, babe. You're always on my mind. I know it ain't like I remember. I guess my memories run wild. Like when we went to see Bob Dylan.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 Zandvoort. Ba ba ba ba. Mhm mhm. Aha aha. Oh, dieses die äh, die. Mhm. mhm. you do it on your own. Oh, Elektrika Salsa. Yeah. Elektrika Salsa. Oh, yeah. Uh. Salsa. Oh, Elektrika Salsa. love so dear I'll be with you, I'll be waiting for you On the other side On the other side on the other side your middle name from your grandma When you think about you forever now Do you think of me?